12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De ontslagen die lid zijn van de Koerdische partij HDP. Persbureau Reuters meldt dat in 24 steden in het zuidoosten van het land burgemeesters vervangen zijn. Ook zouden vier burgemeesters ontslagen zijn wegens lidmaatschap van de Gulen-beweging. De partij HDP is volgens president Erdogan verbonden met de Koerdische militante beweging PKK. De HDP zelf ontkent daar banden mee te hebben. Erdogan ontkondigde deze week al aan dat het afzetten van alle PKK-bondgenoten een prioriteit was voor Turkije. In Kroatië zijn vandaag parlementsverkiezingen voor de tweede keer binnen een jaar. De vorige centrumrechtse regering kwam al na vijf maanden in de problemen doordat een van de partijen eruit stapte. Kroatië is het jongste EU-lid. De politiek is door het grote aantal partijen sterk versnipperd. Een duidelijke meerderheid wordt dan ook niet verwacht. Maar een coalitie onder leiding van de Sociaaldemocraten maakt volgens peilingen de meeste kans. In Loemont is een restaurant in vlammen opgegaan. De brand ontstond waarschijnlijk in de bijkeuken. Niemand raakte gewond. De eigenaren die in het pand naast het restaurant wonen zijn in veiligheid gebracht. Er kwam veel rook vrij en mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Roermond is nog niets bekend. De politie heeft op de A12 bij Zoetermeer geschoten op een automobilist die waarschijnlijk dronken was. Hij weigerde aan de kant te gaan voor een controle en ramde een politiewagen. Daarop loste een agent een schot. De bestuurder raakte niet gewond. Hij is aangehouden. In verband met het onderzoek was de A12 bij Zoetermeer een tijdje dicht. Het weer, behalve in het noordwesten, is het op veel plekken bewolkt en valt er soms wat motregen. Er staat niet veel wind en het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op. Morgen zonnig en warm met temperaturen oplopend tot 30 graden in het zuiden. Dinsdag en woensdag nog warmer. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 daarna richting Rotterdam voor de Benelux-tunnel 2 kilometer.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 And so I came to see him and live. but he just kept right on. how does get the same? How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money?